Twee uur. Mark Visser met het NOS Journaal. Een dochteronderneming van Shell in Nigeria betaalt de bewoners van een dorp in de Niger-delta 70 miljoen euro voor de schade die ze hebben geleden door olielekkages uit pijpleidingen van Shell. Voor de bewoners die persoonlijk een claim hebben ingediend is 45 miljoen euro beschikbaar. De overige 25 miljoen is voor de dorpsgemeenschap als geheel. Vergoeding is bestemd voor schade die in 2008 ontstond in het gebied rond het Nigeriaanse dorp Bodo. Aan het eind van dat jaar lekte als gevolg van bedrijfsongelukken twee keer olie weg uit pijpleidingen die daar lopen. Minister Koenders, die in Turkije is, heeft persoonlijk aangedrongen op aandacht voor de zaak van de Nederlandse journalist Geerdink, die in Turkije werd vastgehouden. De journaliste werd vanochtend opgepakt op beschuldiging van het maken van propaganda voor een terroristische organisatie en werd vanmiddag weer vrijgelaten. Koenders zei dat intimidatie van journalisten onacceptabel is. Koenders sprak vandaag tijdens een ronde tafelgesprek met Turkse journalisten en mensenrechtenactivisten over persvrijheid in Turkije. In Argentinië is tijdens de derde etappe van de Dakar-rally een deelnemer overleden. Het is de 39-jarige Poolse motorrijder Michal Hernik. Volgens de Franse televisie werd hij op 14 kilometer van de finish dood aangetroffen. Op 300 meter van de doorgaande weg. Hernik had geen helm meer op zijn hoofd. Volgens de organisatie zijn er nog geen duidelijke aanwijzingen voor een ongeluk. Hernik is sinds de eerste Dakar-rally in 1979 het 24e slachtoffer. Toen besluit het weer. Vannacht wat regen, overdag wat vaker de zon en dan op de meeste plaatsen weer droog. Het wordt ongeveer 6 tot 8 graden. Vanaf donderdag wisselvallig, met vrijdag en zaterdag kans op storm.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 taken away. Your body's shiny as diamond, your heart is strong as gold. Maybe wipe your eyes, you got an old soul. Forget him, will set you free. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. Children taking our way, made are cut in half. Children watching all this. Your body shiny, is diamond, your heart is strong is gold. Baby, wipe your eyes, you got an old soul. Forget him and set you free. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. Lioness. you safe, cause you never caved, you never will. You hope the world will take care of business when Kanye the made him famous. But how the world is taking care of business when Kanye is around and free. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us.